Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De uitspraak van minister Kamp dat het kabinet niet genoeg oog heeft gehad voor de veiligheid bij de gaswinning in Groningen leidt tot verdeelde reacties. De Groninger Bodembeweging zegt moeite te hebben om te geloven dat de veiligheid nu wel bovenaan staat. Op Twitter hebben sommige Groningers het over een schijnvertoning en een zoethoudertje. GroenLinks vindt dat Kamp wat royaler had mogen zijn in zijn reactie. Leden van de regeringspartijen reageren juist positiever. De politie heeft in Maastricht de eigenaar en drie medewerkers van een growshop aangehouden. Het zijn de eerste aanhoudingen op basis van de nieuwe opiumwet die gisteren is ingegaan. De wet stelt het voorbereiden van hennepteelt strafbaar. In growshops wordt apparatuur verkocht die daarvoor gebruikt kan worden. Ook in Noord-Brabant deed de politie verschillende invallen. Het kabinet wil de regels voor drones, voor onbemande vliegtuigjes, verruimen. Per 1 juli krijgen politie en brandweer al meer bevoegdheden om drones in te zetten. De komende tijd wil het kabinet onderzoeken wat de behoeftes en mogelijkheden zijn voor bedrijven en particulieren die drones willen gebruiken. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft een onthoofdingsvideo gepubliceerd... die erg lijkt op de video's van Islamitische Staat. In het filmpje zijn twee mannen te zien die zouden hebben gespioneerd... voor de Nigeriaanse regering. De onthoofding zelf is niet te zien, wel de onthoofde lichamen na de executie. Boko Haram heeft in het noordoosten van Nigeria een kalifaat uitgeroepen. Boko Haram overweegt zich bij IS aan te sluiten. Zanger T. heeft met zijn band The Scene de Edison Oeuvreprijs gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zowel zijn soloalbums als voor de albums die hij maakte met The Scene. De jury noemt T. Lau een van de markantste karakters in de Nederlandse popmuziek. Dan nog het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het klaart op en de temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. Morgen is het wisselvallig, met smiddag zowel zon als buien, met kans op onweer en hagel.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 Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to cut in half. Children watching all this. Your body's shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. About, oh, oh. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right.